Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De vader van opzet in het spel was en dat zijn zoon in paniek is doorgereden. Tegen het AD en de Telegraaf zegt hij dat zijn zoon in Amsterdam werkt als podiumbouwer. Daar meldde de 34-jarige verdachte uit Heren zich bij de politie. Bij de aanrijding viel één dode, drie mensen zijn zwaar gewond. Een Nederlander wordt volgens Duitse media de nieuwe tijdelijke topman van Audi. De in Rotterdam geboren Bram Schot zou voorlopig de taken waarnemen van topman Rupert Stadler... die vanochtend is opgepakt in het onderzoek naar het schandaal met Schummeldiesels. Schot zit sinds afgelopen najaar in het bestuur van Audi... en is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van de Duitse autofabrikant. Inwoners van Geldermalsen wordt geadviseerd hun drinkwater de komende dagen te koken voor gebruik. Volgens waterbedrijf Vitens zit er een bacterie in waar mensen met weinig weerstand ziek van kunnen worden. Waardoor de enterokokkenbacterie, die veel voorkomt in sloten en plassen, in het drinkwater terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Vitens spoelt de leiding nu schoon en hoopt dat het water woensdag weer te gebruiken is. Douchen of in bad gaan is volgens het waterbedrijf niet gevaarlijk. De 36-jarige Apache-piloot en Afghanistan-veteraan Roy de Ruiter... wordt onderscheiden met de militaire Willemsorde... de hoogste onderscheiding binnen het Nederlandse leger. De Ruiter wordt op 31 augustus geridderd door koning Willem-Alexander. Pas dan wordt bekendgemaakt voor welke daden hij de Willemsorde krijgt. De Ruiter kreeg in 2013 eervol ontslag... maar is nog reservist in de rang van majoor. Het weer vanavond zijn er wat meer opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen iets warmer en smiddags wat meer zon dan vandaag. Woensdag is er met veel zon en 24 tot 28 graden de warmste dag van de week.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 Het album is geremasterd en dus opnieuw in de belangstelling. Voor het semi-autobiografische The Ballad of Sally Rose schreef Emmylou voor het eerst alle nummers. Ze werkte samen met singer-songwriter Paul Kennerly. De samenwerking werd zo innig dat ze zelfs in het huwelijksbootje stapte. Als eerste hoorde je Tall Sally Rose. Ook The Ballad of Sally Rose en The Sweetheart of the Rodeo staan op dit album. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. mama picked him up in South Minnesota. He promised her the world, but they never got that far.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 Maar de dood, spijt en gemis voeren de boventoon. Het maakt dat Last Man Standing een zeer persoonlijke plaat is geworden. Het is te hopen dat Nelson nog even overeind blijft staan. Want voor de echte countryliefhebber is dit een onmisbaar werk van een rasperformer. Ready to Roar is op single uitgebracht. Get out the fiddle and break out the bow. Take off the gloves and throw down the hoe. Worked hard all week, my back is sore. It's Friday night, and I'm ready to roar. Ready to roar, ready to roar. It's five o'clock and I'm out that door. I'm hot and dusty, I'm tired and wore. But it's Friday night and I'm ready to roar. up and putting that down. Tired of my boss bossing me around. Changing my clothes, going into town. Light a little up and drink a little down. Ready to roll, ready to roll. It's five o'clock and I'm out that door. I'm hot and dusty and I'm tired and wore. But it's Friday night and I'm ready to roll. a lid from a friend of mine, and the man picked me up. Now I'm doing time. But I'll get out tomorrow, and if you see my friend, tell him meet me at the bar. We can try that again. He might not know me cause I'm low class. Tell him I'm the one with his head up his ass. Ready to roar, ready to roar. It's five o'clock and I'm out that door. Hot and dusty and I'm tired of war. But it's Friday night and I'm ready to roar one more Ter afwisseling van overwegend uptempo songs is ruimte gemaakt voor een innerlijke ontboezeming in de vorm van het heerlijke Hello Darling. Where Have You Been All This Time zingt Carter Sampson, samen met Zack Copeland, de schrijver van deze song. just the new normal, I guess. Kick off my boots and shake my coat at the door. And I'm grateful to be met with a kiss. What a sight you are. Such a sight to see. Hello, darling, where you been all this time? Singing songs to the sunlight the honeysuckle vine. Hello, darling, where you been all my life? I've been waiting for you for so long. Do You Love As Good As You Look is een hit van de Bellamy Brothers. Het werd uitgebracht in januari 1981 als de tweede single van het album Sons of the Sun. Het werd de vierde nummer 1 single voor de Bellamy's. Crossroads, nummer 1 country hit. Alcock's eerste release is gevuld met geweldige songs, fiddle en steelgitaar. Puiken, traditionele countrymuziek van een trotse Texaan. Luister maar naar Bottles and Barroom Beauties. I used to be man ever ran around. For years I came home faithfully and never went out on the town. And I came home from work one day, found a note tacked on the door. It said that she don't love me anymore. Now it's beer bottles and barroom beauties and dancing all night long socializing and telling lies to girls that I don't know. If I make that right maneuver, I might not lose her. She can stay with me till dawn, and I'll take this beer bottle and barroom beauty on home. Well, at first I felt all broken up over oh, what she did to me thought that if I drank enough, I could drown this misery. Now since my baby left me, I've been to every bar in town. Now I may never want to settle down. I've grown to like these beer bottles and barroom beauties and dancing all night long. Socializing and telling lies to girls that I don't know if I make that maneuver. I might not lose her. She can stay with me till dawn. And I'll take this beer bottle and barroom beauty on home. dancing all night long. Socializing and telling lies to girls that I don't know. If I make that right maneuver, I might not lose her. She can stay with me till dawn. And I'll take this beer bottle and barroom beauty on home. I'll take this beer bottle and barroom beauty on home. De Oak Ridge Boys hadden al in 1981 een zeer succesvolle carrière. Ze hadden vijf gouden albums op hun naam staan en met hun Greatest Hits verzameling stonden ze op het punt om platina te halen. De meeste hits van hen stonden op één in de Billboard of Cashbox en enkele songs maakten de oversteek naar de popcharts. Ze waren echter nog steeds op zoek naar dat ene nummer om zich te onderscheiden. Elvira bleek dat liedje te zijn. De original van deze week. hum, papa, mau, mau. Giddy up. Hum, papa, hum, papa, mau, mau. Hi. de genres waarin Mean Mary haar muziek maakt. Dergelijke geweldige muziek heeft eeuwigheidswaarde. De muziek is de drijvende kracht in mijn leven. Muziek heeft zoveel magie voor mij, zegt ze. Born to be that woman. There's a reason why black sheep stray. There's a reason why roosters crow. They were born that way. And you were born to be that perfect man. But you were born to make one mistake. You were born to love me as I am. And you were born for heartbreak. I was born to time tread winds blow. There's a reason why branches sway. There's a reason why fireflies glow. They were born that way. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma krijg ik een album op mijn bureau waar nergens informatie over te vinden is. Ben Mastwijk is voor mij een onbekende Nederlandse zanger.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 Als je naar een versie van Mendocino luistert, weet je gelijk waarom. Girl, you're nothing but trouble. heart on fire. That's when trouble began. My one desire left me broken. was het blokje country uit eigen land. Whit Phillips, From a Barstool to a Church Pool. chase fame and fortune in every bar around. Looking for that one chance, hoping I. tried to fill my heart with all this world had to give. But now I'm chasing Jesus and I'm learning my poor soul was lost. Nelson schreef alle elf nummers, samen met zijn producer en maatje Buddy Cannon. Cannon heeft het geluid heel functioneel gehouden, waardoor zowel de stem van Willy als de instrumenten zich kunnen onderscheiden. Something You Get Through. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. When you lose the one you love, you think your world has ended. You think your world will be a waste of life without them in it. You feel there's no way to go on. Life is just a sad, sad song. But love is bigger than us all. The end is not the end at all. It's not something you get over, but it's something you get through. It's not ours to be taken. It's just a thing we get to do. when it's gone. It lives in someone new. It's not something you get over, but it's something you get through. not something you get over, but it's something you get through. It's not ours to be taken. It's a thing we get to do. scar. It lives in someone new. It's not something you get over, but it's something you get through. It's not something you get over. But it's something you get through Don't Put On A Nickel in the Jukebox is een song van Joe's Truckstop. Mijn advies, gooi helemaal niets in de jukebox. Blijf luisteren, want ik ben zo meteen weer terug met nog een uur country. This morning My baby left me, and that's why I'm sitting here with nothing to say. So don't put a nickel in the jukebox. I couldn't stand to hear those sad old songs today. Well, I've been here so many times with her, but I've never walked in here. smoke to share in the jukebox revved its motor. But this morning, my baby left me, and that's why I'm sitting here with nothing to say.